Jobboot met het NOS Journaal. De overdrachtsbelasting gaat van... Zoals verwacht heeft het kabinet daar een besluit over genomen. De maatregel geldt voor een jaar. De verlaging die de stagnerende woningmarkt uit het slop moet halen... geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. De maatregel kost 1,2 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een bankenbelasting. Verder wordt de spaarloonregeling versoberd... en wordt de renteaftrek van buitenlandse bedrijven beperkt. De directeur en drie medewerkers van Chemiepak hoeven niet langer vast te zitten. In het onderzoek naar de grote brand in Moerdijk verdenkt het OM de vier van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Justitie wilde de directeur, de productieleider en de milieucoördinator langer vasthouden, maar de rechtercommissaris oordeelde dat de vier hun proces thuis mogen afwachten. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven draaien mogelijk op voor de kosten van hun uitzetting. Minister Leers gaat onderzoeken of dat mogelijk is. Het kabinet denkt dan aan de kosten voor terugreis, transport en identiteitsbewijzen. Minister Leers wil een slagvaardiger terugkeerbeleid. Wie niet binnen de gestelde termijn vertrekt, krijgt een straf, zegt Leers. In Os mag het bedrijvenpark Life Sciences komen. Onder meer de gemeente en de provincie zijn het eens geworden over de financiering van het park. Het is bedoeld voor oud-werknemers van Organon die een eigen bedrijf beginnen voor biologisch en chemisch onderzoek. Ze mogen gebruik maken van de laboratoria en gebouwen van MSD, het voormalige Organon. Door de sluiting van de onderzoeksafdeling van MSD raken zo'n 500 mensen hun baan kwijt. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten van het land. Vanuit het westen klaart het wat op. Morgen zwaar bewolkt en vrijwel overal droog. De temperatuur loopt dan uiteen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat 145 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Eembrugge 6 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Dorp en knooppunt Ipenburg 8. Op de A10 de ring west richting Zaanstad tussen Sloten en knooppunt Koenplein 7. En tussen knooppunt Amsterdam Watergraafsmeer 4. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4. De A27 Utrecht Breda Breda voor Lexmond ook 4 kilometer.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 Waaronder eh, Coldplay, Michael Bublé en eh, wat grote hits van eh, andere artiesten. We gaan nu eerst luisteren naar een heerlijk nummer van de Black Eyed Peas, namelijk I've Got A Feeling. And I've got a feeling that tonight's gonna be a good, good night.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 Wat een nummer blijft het zeg. Ja, ja. ja, oh, ik zal je microfoon even aanzetten. misschien ja, misschien is wel handig, uh, Wat hoorde je daarvoor? Ja, Gold, of, eh, nee, dat was nu Goldplay met de kloks. En daarvoor hoorde Black Eyed Peas met uh, I Got A Feeling. Heb je op dat toch geslapen? ja. Uh, Ah, dat is niet, nou... Niet nee, te Niet te niet te horen. Nee, ik heb een beetje een schorre stem. En ik, ik, ben de afgelopen week ben ik op kamp geweest met school. Ik heb dichte oren, <laughs> dus dat komt mooi uit. Precies, dus jij hoort maar sowieso niet. Dat is een eh, heel groot voordeel inderdaad. <laughs> nou, zoals ik al zei eh, aan het begin van de uitzending, dat heb ik niet echt nieuws gezegd, um, hebben we drie artiesten vandaag. Ja. Nou, drie artiesten, twee artiesten en heel veel oude nummers. Oud nummers. Voor mij de definitie oud. En dat zijn eh, Mike Bublé, Coldplay. En ja, een heel rijtje bijvoorbeeld James Blunt hoor je nog. Black Eyed Peas ga je nog een keer horen. Herman Brood, The Doors. En ja, Aerosmith. Allemaal echt nummertjes van... de oude, oude, oude doos en een nieuwe doos. Zeg maar, twee nieuwe oude dozen en dan krijg je een leuke doos. Precies. En aan het eind gaan wij eh, weer kiezen, want het is weer zo'n uitzending dat wij aan het eind gaan kiezen. Wat het lekkerste nummer was. Wat het lekkerste nummer is. Zelfs niet was, maar is. Precies. En eh, ja, we hebben nog een beetje Tour de France. We hebben een interview met Leo Driessen. De welbekende voetbalpresent Nee, commentator. Ja. En eh, oud Tour de France commentator. Dit is de tune van de Tour de France. Die ik hoor. En die jij niet hoort. Want jij hebt nog niet je koptelefoon op? Ik zeg goeie avond, middag. En het is 1 juli en dat is de 182ste dag van het jaar. En er komen er nog 183 aan, dus... Wat ga je nog doen in die 183 dagen? Weet ik niet. Het is gewoon alweer een half jaar is om. Ik eh, denk dat ik eerst vakantie ga vieren. Ja, dat denk ik ook. Ja? Ja. Dat is mooi. En ja, uh, het is al bijna, het is al bijna over dit jaar. Nou, voor mij is je over. Na vandaag. Dit jaar? Nee, dit, uh, deze, dit schooljaar zeg maar. Mijn ook. Mijn is sinds gisteren afgelopen.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 Al weet de helft dat niet. En daarvoor de eh, heerlijk nummertje van Jamie Gollum, namelijk Don't Stop the Music. En weer daarvoor de eh, last van Michael Bublé. Die overigens nergens last van heeft. Maar goed, dat terzijde. Um, ik heb een leuk verhaal over... Nou, vertel. <laughs> Sorry voor de woordgrap, jongens was niet zo bedoeld. Nee, maakt niet uit, niet uit. We houden wel van een grapje op zijn tijd. Dat weet ik. Maar ik heb een leuk nieuwtje over, eh, ja, een beetje tour-uitzending natuurlijk. zoals Leo Dries over de tour. Um, Alberto Contador, voor iedereen wel bekend, denk ik. Ja. Ik ken niemand die Alberto niet kent. Eh, is aangehouden op een berg. Hij eh, fietste zonder licht. Dan zullen we denken, een wielrenfiets zonder licht, dat zou zomaar kunnen. de Franse politie dacht er echt iets anders over. Hij werd ehm, achter, achter hem reed een volgwagen en voor hem ook. Ja. Die hem zeg maar beschermen voor andere auto's, zodat er niet iets kan gebeuren. Maar de politie vond het leuk om eh, Alberto aan te houden. En eh. ja, ze hebben hem een boete gegeven. Want het was s'avonds. Het was s'avonds, ja. Althans, ik denk een beetje schemering. Ja, precies. Want Alberto komt door die was een uh, etappe aan het verkennen, dus... Okay. Dat zou je maar gebeuren. Als wielrenner wordt ze dan aangehouden omdat je je licht niet aan hebt. Nee, logisch. Dat is een beetje, eh, een beetje raar. Het is, uh, het is een beetje raar nu. Wat wou ik nou zeggen? Ik weet niet meer. Eh, ik weet eigenlijk wel. Ik gooi microfoon 3 open. Ja. Als Gijs die eventjes naar zich toe trekt. Want we hebben natuurlijk ook weer gasten vandaag. Deze heerlijke uitzending. En het zijn natuurlijk... Uh, nou, natuurlijk. Dat is Gijs Peters. Hier wel eens vaker geweest. Komt uit Arnhout. Klopt. Mooie dorp. Dank je. Maar een mooie dorp is Zandvoort natuurlijk. En eh, uit toch wel de leukste stad van Nederland. Af en toe. Sam. Jij komt uit Haarlem? Ja, klopt. Kennen jullie hallo zeggen? Hallo. Hallo. En de microfoon ook, Sam. Hallo. Hallo, oké, mooi. Dan eh, weet iedereen ook dat hun er zijn. Eh, als Sam nog heel even dus dichter bij de microfoon komt, ik weet dat hij dit niet van houdt. Herman Brood. Ja. Vertel eens over. We gaan uh, eh, zo ik goed 66 draaien van hem. Ja. Ja, zijn jazzalbum. Zijn jazz, ja, niet veel mensen weten het, maar Herman Brood heeft ook jazzmuziek gemaakt met een big band. Ja. En eh, ik zou zeggen, Zullen we er maar dus naar gaan luisteren? En ook dit eh, telt mee eh, bij de verkiezing van het beste nummer aan het eind van deze uitzending. you ever plan to take my way, that's the highway, that's the best. Get from Chicago to L.A. What I'm doing, that's my only way. Get your kicks on Route 66. Go from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City, oh so pretty. She Amarillo down to New Mexico. Arizona, don't forget Mona, 10 miles, San Bernardino, if you hit to this kind of tick Take a highway on this California trip And catch you a kiss route 66 56 with your kiss.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 I'm sure that you're listening to the this stage in around town with me to make this nice music. Let's go crazy. Get Spanish. ja, get Spanish. Zullen we het gewoon bij het Nederlands houden? Ja. Inderdaad. Ik heb het ooit in het Spaans gedaan en uh, ja, dat... Eh, Zullen we dat maar niet doen? Dat gaan we nog niet doen. <laughs> dat is echt slecht. En voor wie is uh, Get Spanish Cream? Van de, de jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig. En daarvoor Coldplay met Talk en Michael Blame met Everything. Ja, en uh, ik heb wat tourweetjes. Weet jij wat over de tour? Ik weet wel wat over de tour, want ik heb tourweetjes. Kijk. En we hebben weer een leuk muziekje van de Tour de France bij. Want doping, tot het begin jaren 70, was gebruik van doping zoals cocaïne en uh, anabolen en zo. Dat was eh, allemaal toegestaan in de Tour. Zo, dus die, eh, die wielrenners die snoven zich allemaal dood? Die nou, nou, er zijn dus ook gewoon mensen die, nou het is een paar keer gebeurd dat er iemand op een berg gewoon neerviel. Nou, vind ik niet zo gek. Door de coca, Ini. Dus, eh, de gele trui. De gele trui werd in 1919 ingevoerd. En de gele trui, weet je wat de gele trui is? Ja, dat is de leider van, de, eh, van, de, van het eh, klassement. Oké, dat is waar. Ik heb een leuk quizje bedacht eigenlijk nu ter plekke. Ja. Alle drie de microfoons zijn open. Ja. Roep, wanneer je iets weet. De bolletjes trui, waarvoor is, die? Berg toch? Berg heet appen. Eén punt. De gele trui, dat is één koppeltje. Wie wil een leider van het klassement. Gijs, een punt. En um, de witte trui. De witte trui. De witte trui. Was ik heb hier een Ah, ah. Dat mag niet meedoen. Weet u niet, dames? Witte trui. De laatste was men? De jong, de, de beste jonge rijder. Oké. En dan hebben we ook nog de groene trui. En die werd net al verklapt. Ja, sprint. Dat is de sprinttrui. Ik had alleen, ik had eh, alleen de witte fout. Dus. Ja. dan ben je, het valt me weer tegen, Niels. Jij als eh, niet toervolger, Precies. Um, weet je wil ook nog weten hoeveel eh, calorieën een eh, wielrenner binnen moet krijgen? Nou. Een renner moet... ja, um, nee, hoeveel die verbruikt, laat ik zo zeggen. Hoeveel denk je dat hij er verbruikt? Ik heb geen idee. 7500 verbruikt hij er tijdens een etappe. Ja, dat is, dat is normaal. Voor de inspanning die ze leveren. Ja. Is dat wel normaal hoor? Ik vind dat echt zo veel, want je moet er 5000, nee, 2500 eten. Uh, ja. En hun moeten die calorieën, calorieën, calorieën toch ook weer, uh, ja. verbranden. Maar ook weer eten, Ja, ze moeten ook eten, dus daarom eten ze vaak pasta, uh, dingen waar veel vezels in zitten. Zoals maar, uh, moeslirepen, bananen. Maar het blijft dus niet bij één, één ding, bij één bord pasta. Nee. Ik krijg het niet weg hoor, twee borden pasta. Niet? Nee, ook Heerlijk. Niet. Maar eh, het schijnt als het zijn dat we een stuk of vier, vijf borden pasta moeten eten. En dan pas kunnen gaan fietsen. En dan moeten ze ook s'morgens vroeg ook nog eten. Ja, morgens vroeg eet ze ook pasta, klopt. Dat is echt, eh, ik zou dat niet lekker vinden. Af en toe een is lekker. Maar ja, wat als hè. What, wat? Dat vraag eigenlijk ook aan Coldplay. What if? What Coldplay. If. Nothing wrong, nothing right. What if there was no time And no reason or rhyme What if you should decide That you don't want me there by your side That you don't want me there in light. What If en de jeugd tegenwoordig met Get Spanish, Goldplay met Talk. Ja, en wat als we zo'n journaal hebben gehad? Weet jij dat? Ja, dat weet jij niet. We hebben een interview met Leo Driessen. De welbekende voetbalcommentator bijvoorbeeld van RTL 7, van Eredivisie Live en oud eh, Radio Tour de France presentator. Waarvan, nogmaals, deze jingle gaan we even heel snel opzoeken. Dat lukt me wel, want ik kan alles. Dus dit ook. <laughs> deze jingle is daar heel erg bekend van. Ehm, we gaan nog eventjes luisteren naar Michael Bublé met Hollywood. En dan gaan we ook nog even luisteren. Ehm, ja, heeft iemand eigenlijk nog een... Uh, heeft Sam nog wel iets? Een verzoekje. Een verzoekje. We hebben nog Herman Brood. Uh, die hebben al geluisterd. Maar... Je hebt geen verzoekje? Ik heb oh. verzoekje. Het duurt even bij Sam. Hij pakt even zijn mobieltje, want daar zit al Liquido Narcotic. Wie? Liquido Narcotic. Narcotic. Oké, dan gaan we die eh, zo even snel opzoeken. En dan gaan we nu eerst even luisteren naar... Eh, Michael Bublé met Hollywood. En dat is dus echt... Hollywood? Is dus echt gewoon een leuk nummer. Ja. En waar doet hij... dat, Daar doet hij Justin Bieber uh, na bijvoorbeeld. En, eh, de bal is in op Wimbledon. Dus... Could you be a teenage idol? Could you be a You want to be a rock star With blue happiness in your bed mm. Well remember when you are rich That you sold yourself for this You'll be famous you you're dead So don't go high I don't want to take you dancing Oh, when you're dancing Don't go tried to draw the veil If I have, how could I fail?